uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De Britse reisorganisatie Thomas Cook is omgevallen... en stopt per direct met alle activiteiten. Alle boekingen voor vluchten en vakanties zijn geannuleerd. Honderdduizenden vakantiegangers wereldwijd zijn met Thomas Cook gestrand. Een laatste poging om het bedrijf overeind te houden is gisteren mislukt. Het is niet duidelijk of Thomas Cook Nederland, waar Neckerman Reis onder valt, ook faillissement aanvraagt. Een woordvoerder zegt dat de 10.000 Nederlanders die bij de Nederlandse tak hebben geboekt, hun vakantie gewoon kunnen afmaken, ook hoeven ze zich geen zorgen te maken over de terugreis. Stichting Garantiefonds Reisgelden neemt dat dan allemaal over, zegt de woordvoerder. Er dreigt een verdubbeling van het tekort aan bepaalde medicijnen. Dat geldt vooral voor geneesmiddelen die maar door één of twee producenten worden gemaakt in landen als China en India. Minister Bruins voor Medische Zorg waarschuwt dat dit voorlopig de realiteit zal zijn. Er stelt al eens voor om apothekers te verplichten een voorraad aan te leggen... en hij pleit ervoor dat cruciale medicijnen voortaan in Europa worden gemaakt. Topambtenaren van de Belastingdienst hebben persoonlijk goedgekeurd... dat de kinderopvangtoeslag van enkele honderden mensen onterecht is stopgezet. Dat melden Trouw en RTL Nieuws. Ze gaven ruim baan aan een speciaal fraudeteam... dat zonder behoorlijk onderzoek en op basis van verkeerde informatie toeslagen beëindigde. Daardoor kwamen ouders in geldnood. Staatssecretaris Snel en de Tweede Kamer zijn daar intussen van op de hoogte. Bij een jeugdinstelling in Bokstel zijn zes jongeren onwel geworden... vermoedelijk omdat ze ecstasy hadden gebruikt... Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is er slecht aan toe. Het incident gebeurde bij een jeugd-GGZ-instelling... voor jongeren met een licht verstandelijke beperking... die ook andere psychische problemen hebben. Of de zes jongeren ook allemaal bewoner zijn, wordt nog uitgezocht. Het weer. De dag begint regenachtig. Vanuit het zuiden opklaringen, maar in het noordoosten de hele dag kans op een bui.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 Er staat een dozijn files en eh, op twee na leveren ze allemaal vijf minuten vertraging op. De uitzonderingen zijn de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen de knopen De Vels en Raasdorp heb je nu een kwartier extra nodig.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 No more back thinking, time for thinking ahead. world has changed so very much from what it used to be. There's so much hatred, war, and poverty. Oh, oh, oh. wake up, all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say they're the ones who's coming up, and the world is in their hands. When you teach the children to jump the very best you can. The world won't get no better if we just let it be.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 Change it, Goedemorgen Zandvoort. Het is 23 september en nog 223 dagen tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sans. Ik ben tot 10 uur bij je. ZFM. Ah, it don't matter what race, creed or color. Everybody, we need each other. Wake up, everybody. Wake up everybody. 10 over 8 hier in Zandvoort bij ZFM. Harold Belvin in de Blue Notes. En Teddy doet ook nog mee. En het is een bijzondere dag. 23 september, het begin van de herfst. Straks om 10 voor 10 begint de herfst officieel astronomisch. Ja. En dat was hem. Helder Melvin, Wake Up. En wij gaan door met Billy Eilish. Nieuwe muziek hier op ZFM. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside, I've got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies seasoned once the water starts to rise and heaven's out of sight. She'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you. Not your friend without some greenery. Walking wearing feathers. Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise, and heaven's out of sight, she wants. dat was Billie Eilish. We gaan weer door met, uh, met Earth, Fire hier op uh, ZFM, 13 over 8. En luister naar die eerste zin. Do you remember the 21st of September? Wat deed jij afgelopen zaterdag? Wind and Fire hier bij ZFM, waar het 16 over 8 is. Ja, dan kijk ik even op de kaart. En ja, het wordt druk op de weg. Uh, eh, Haarlem-Zuid, naar de A200, eh, naar de A9. Het begint al aardig vol te lopen. Dus als je op tijd weg moet zijn, zal maar opschieten. to be tame is a pain realize uh, you gotta move. Vanelli, People Gotta Move. Ja, het zal nog een beetje tegenvallen begin van de A9... maar daarna gaat het gewoon goed door, zie ik op de kaart. Ja, en dan oude en nieuwe muziek. Waaronder deze gloednieuwe voor de nieuwe Charlie's Angel film. En weet je nog hoe dat vroeger klonk? Good morning, angels. Good morning, Charlie. ZFM. Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Don't Call Me Angel. En dat is de titelsong van de nieuwe Charlie's Angels film. Maar dat had je waarschijnlijk al begrepen. Gaan wij door naar de jaren 80 met een bandje dat kon, heet The Beat. Can't get used to losing you. Echt wel leuk om weer eens te horen. sinds je het lang niet gehoord hebt. En uh, eh, vond het wel leuk om weer een te draaien. Wat ook erg leuk is, is een gloednieuwe plaat. Loredana, Duitse plaat. Grote hit in Duitsland op dit moment. Uniek van Loredana. Mixo. hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Oh, Wo ZFM. gestern Nacht schon wieder ohne mich? Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech du meintest, du bist anders als die anderen. Ich dachte, es gibt immer nur uns beide. Aber was machst du da wieder für ne Scheiße? Ja, ich zieh jetzt mein Cash ganz allein hier im Bett. Du gehst auf und verlierst schon wieder im Roulette. Du rufst an, sagst hello, wir brauchen ein bisschen Geld. Aber nein, für dich gibt es hier keinen Cent. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Rauch noch ne Kippe und leb mein Leben. Und du chillst allein im Regen. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir getan? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du schwarz. Ich hab alles im Schrank, bin jetzt meine eigene Bank. Brauch dein Geld nicht, mir geht's gut, Gott sei Dank. Lass mal deine Filme machen. Du willst allein sein, okay. Willst Freiheit, kein Problem. Aber wenn ich dann weg bin, musst du das verstehen. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht brauch noch ne Kippe und leb mein Leben. Und du chillst allein im Regen. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir getan? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Loredana, hier bei ZFM, waar het bijna half negen is. Hallo, mijn naam is Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. Ik drink mijn tranen weg. Elke avond is een gevecht. Mijn wond Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. Fine Young Cannibals hier bij ZFM waar het 5 over half 9 is. Buiten is het 16 graden, droog, bewolkt. Rond een uur of twee misschien een buitje, maar voor de rest blijft het droog. En heb je de nieuwe plaat van Simply Red al gehoord? Die is echt net als vroeger. Dit is hem. nieuwe Simply Red hier bij ZFM. Door met een lekkere klassieker 75, Lady Marmalade, Patti LaBelle. En als je nu nog niet wakker bent, Patty LaBelle met Lady Marmalade. Gaan we door met een nieuwe plaat weer. Het blijft maar komen, al die nieuwe platen. Om 8.43 eh, uur hier bij ZFM. En dit is de nieuwe Iggy Pop. James Bond heet hij. Ja, Iggy Pop, James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price. and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. James Bond. She walks like him like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She trusts no one, not even herself. She makes no sudden moves, chalks it up to stealth. it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James save the day. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She'll become a double agent if you try her patience. So let her be your James Bond. Let her be your James Bond. Just let her be your 7 the Day. Iggy Pop met James Bond. De allernieuwste plaat van hem. Echt eh, twee weken geleden uitgekomen. Ja, dan is het bijna tien voor negen. Nog een uurtje en dan is de zomer afgelopen. Om tien voor tien begint de astronomische herfst. Tot die tijd gaan wij gewoon door met oude en nieuwe muziek. Zoals deze uit de jaren 90. Imagination. Ken je hem nog? Nation uit de jaren 90. Just an Illusion. Gaan we door met nieuwe muziek. De nieuwe Camila Cabello. En dan zul je denken, welke dan? Ja, dat klopt. Want twee weken geleden heeft ze een nieuwe plaat uitgebracht. En kort daarna weer een andere. Waarschijnlijk deed die eerste niet goed. Maar deze Liar, die doet het best wel goed. Camila Cabello, hier bij ZFM. Voor 9 voor 9. like it didn't happen. The way that your lips move, the way you whisper so. Camila Cabello hier bij ZFM, waar het bijna 9 uur is. Nou, we gaan nog even door. De softcel bijvoorbeeld. need someone to hold you tight. Soft Cell met Tainted Love. Ja, en dan is het bijna 9 uur. En ik, eh, ik laat je de gaan met Jolly en Swain. Jolly en Swain waren de producers van Imagination. Dat heb je net ook gehoord. En eh, ze hebben een plaatje gemaakt. Autumn Leaves. Heeft iedereen al lang vergeten. Misschien ook wel goed. Maar uh, de laatste minuut van dit uur hou ik hem erin. En dan hoor ik je graag, zie ik je graag na 9 uur terug...